Sinds gisteravond 10 uur rijden er nauwelijks treinen in België. Personeel staakt uit onvrede over een sanering bij de vrachtafdeling van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Volgens de vakbonden in België staan er duizenden banen op de tocht. De staking heeft ook gevolgen voor de reizigerstreinen van en naar Nederland. Wouka van Schermburg wordt misschien Tweede Kamerlid voor D66. In het EO-radioprogramma Dit is de Dag zei ze dat ze is benaderd en dat ze er heel erg neigt om ja te zeggen. Maar ze wil nog een heel klein beetje een slag om de arm houden. De vroegere verslaggever van Den Haag Vandaag voegde eraan toe dat ze al een tijdje lid is. En ze noemde D66 een partij waar fatsoen hoog in het vaandel staat. Volgens haar is met de partij gepraat over een verkiesbare plaats. In de beeld zijn monteurs van netbeheerder Stedin bezig een lek in de hoofdgasleiding te dichten. Die werd vanochtend tijdens rioleringswerkzaamheden beschadigd door een shovel. Tientallen woningen zijn ontruimd. De hoofdgasleiding is dichtgedraaid. De brandweer verricht meting om te kijken of de bewoners weer naar huis kunnen. De oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil gaan een van de grootste olievelden van Irak exploiteren. Shell en ExxonMobil hopen 8,6 miljard vaten olie uit het gebied te halen. Voor de vergunning waren ook een Russische en Amerikaanse maatschappij in de race, maar die vielen buiten de boot.